Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de politiek gaan steeds meer stemmen op voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn voor. En ook binnen de VVD groeit de steun voor een verbod. Vandaag sprak VVD-burgemeester Remkes van Den Haag zich ervoor uit. Eerder deed zijn partijgenoot Van Zanen in Utrecht dat al. Tot nu toe zijn de VVD en ook het CDA tegen een vuurwerkverbod... omdat dat niet te handhaven zou zijn. Maar volgens Remkes wordt handhaven juist makkelijker als de regels duidelijker zijn. Ondanks de groeiende steun ziet een meerderheid van de Tweede Kamer nog altijd weinig in een knalverbod. Bij een postsorteercentrum in Rotterdam is opnieuw een bombrief aangetroffen. Het gaat om de achtste bombrief in korte tijd. Een medewerker van PostNL stuitte op een retourzending die eruit zag als eerdere bombrieven. Het stuk was retourgezonden door een tankstation die het niet vertrouwde. De explosieve opruimingsdienst heeft de brief in een bomkoffer afgevoerd. In het Wilhelmina ziekenhuis in Assen gaan verslavingsartsen vanaf komende week proberen mensen van het roken af te helpen. Tot nu toe gebeurt dat nergens in Nederland omdat verslavingszorg voor rokers niet wordt vergoed door de verzekering. De poli in Assen wordt voorlopig betaald door het ziekenhuis zelf en de stichting Verslavingszorg Noord-Nederland. In Amsterdam is een juwelier bij een overval overgoten met een bijtende vloeistof, waarschijnlijk ammonia. Tegen de Telegraaf zei de vrouw dat een man haar vrijdag met een pistool bedreigde... en de inhoud van de kluis eiste. Toen de juwelier zei die niet te hebben... moest ze op de grond gaan liggen, werd ze vastgebonden... en kreeg ze de vloeistof over zich heen. De vrouw liep brandwonden op aan haar gezicht. De man ging er vandoor met juwelen uit de winkel... en ook met de sieraden die de vrouw zelf droeg. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, minima rond 4 graden.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 Ey. Und alle Zweifel sind verstummt, denn wir hören lieber Lieblingssongs. Diese Nacht ist jung. Genauso jung wie du und ich und gerade ist gut so wie es ist. Wir fühlen uns Drinks gehen auf mich, das ist doch safe, Digga.